7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka is gestegen naar 359, meldt de politie. Vannacht zijn nog eens 18 verdachten gearresteerd... en daarmee komt het totale aantal arrestaties op 58. De premier van Sri Lanka waarschuwde gisteren... dat er nog steeds jacht werd gemaakt op verdachten met explosieven. Het is niet duidelijk of zij nu allemaal zijn opgepakt. Het gebruik van bodycams leidt tot minder agressie en geweld tegen agenten, blijkt uit onderzoek. Bij een experiment in Amsterdam zei 15% van de agenten die de camera vaak droegen dat ze zich veiliger voelden. Mensen zoeken minder de confrontatie als een agent een bodycam draagt, maar ook agenten gedragen zich anders. Ze passen beter op hun woorden en waarschuwen vaker voor ze ingrijpen. Vorige week zei minister Grapperhaus dat de politie vaker bodycams gaat inzetten. De bodycam kan ook averechts werken, blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld als burgers besluiten om zelf ook te gaan filmen. Ook kunnen de opnames leiden tot meer discussie. Bij een ongeluk op de A12 bij Den Haag zijn vier mensen om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten kwam tussen de vangrail en de geluidswal. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het Chinese telecombedrijf Huawei mag in Groot-Brittannië geen essentiële apparatuur leveren voor de aanleg van een 5G-netwerk, heeft premier May besloten na overleg in het veiligheidskabinet. Huawei mag nog wel minder belangrijke onderdelen leveren. De verblijfskostenvergoeding van Forum voor Democratie Kamerlid Hiddema is mogelijk duizenden euro's te hoog. Hiddema krijgt een vergoeding van zo'n 24.000 euro per jaar omdat hij officieel in Maastricht woont. Tegen de Volkskrant, die het onderzoek deed, erkent Hiddema dat hij vooral in Amsterdam woont en dus zou hij ten onrechte een hoge onkostenvergoeding krijgen. Het weer, vanochtend nu en dan zon, maar geleidelijk raakt het meer bewolkt. Het is nog steeds erg zacht, met 20 tot 25 graden. Aan het eind van de middag en de avond kans op pittige bui met onweer en windstoten.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.